voor spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal is het gisteren opnieuw onrustig geweest. Volgens ooggetuigen werden in het noordoosten van het land 30 winkels van christenen in brand gestoken. Er werd ook brand gesticht in de woning van een christelijke leider, maar die werd snel geblust. Bij geen van de branden zouden doden of gewonden zijn gevallen. Op eerste kerstdag vielen in Nigeria zeker 35 doden, de meeste bij aanvallen op kerken. De verantwoordelijkheid voor die aanslagen werd opgeëist door de extremistische moslimorganisatie Boko Haram. De lancering van een Nederlandse communicatiesatelliet gaat voorlopig niet door vanwege de crash van een onbemande Russische raket afgelopen vrijdag. De satelliet van het Haagse bedrijf New Sky Satellite zou de komende dag worden gelanceerd. Dat zou worden gedaan door de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos vanaf de ruimtebasis Baikonur in Kazachstan. De oorzaak van de crash van de Russische raket is nog niet bekend. De lancering verliep goed, maar daarna ging het contact met de vluchtleiding verloren. Voor Rusland was het de vijfde mislukte lancering in een jaar tijd. Er is nog geen nieuwe lanceerdatum voor de Nederlandse satelliet. In Syrië zijn de eerste waarnemers van de Arabische Liga gearriveerd. Ze gaan in de stad Homs kijken of het regime van president Assad zich aan de belofte houdt om niet langer demonstraties neer te slaan. Gisteren vielen opnieuw doden bij geweld in Homs. Bij gevechten tussen het leger en demonstranten kwamen zeker twintig mensen om. Er zijn nu 50 waarnemers uit Arabische landen in Syrië. Dat worden er zo'n 150. Ze gaan in groepjes verschillende steden bezoeken.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 家。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 so che farai le tue ansie chiuse e vuoti sassi che allontanerai senza mai pensare che come roccia io ritorno in te io conosco i tuoi respiri tutto quello che non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 fatto niente solo per amore. Hai sfidato il vento e urlato, rato, ma hai diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso dietro a questa. comecei. www.zfmzandvoort.nl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 wiggle man. Yeah. I'm sexy and I know it. Hey. fijne dag.